Even kunnen met het NOS-journaal. Meerdere organisaties stappen samen naar de rechter om de inlichtingenwet aan te vechten. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, Bits of Freedom en Stichting Privacy First... willen voorkomen dat de wet op 1 mei ingaat en spannen daarom een kort geding aan. Ze vinden de aanpassingen die het kabinet heeft gedaan onvoldoende... De meerderheid van de kiezers stemde bij het referendum eind maart tegen de nieuwe inlichtingenwet en daarom zijn er elementen veranderd. De vergaring van informatie wordt bijvoorbeeld meer gericht op specifieke personen en de bewaartermijn van informatie gaat van drie naar één jaar, maar die kan wel tot twee keer toe worden verlengd. Amerikaanse CIA-baas Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begin deze maand ontmoet in Pyongyang. Dat schrijft de Washington Post. Het gebeurde kort voor bekend werd dat Pompeo de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. Gisteren zei president Trump al dat er op hoog niveau contact is geweest tussen beide landen en dat er wederzijds respect is. Hij denkt Kim Jong-un binnen twee maanden zelf te ontmoeten. Voormalig filmmaker Job Goschalk is zijn aandelen in Kemna Casting kwijt. Daarmee heeft Kemna definitief met hem gebroken, laat het bedrijf weten aan het AD. De actieve samenwerking was al gestopt. Goschalk kwam november vorig jaar in opspraak. Meerdere acteurs spraken over vreemde castings waarbij ze hun kleding uit moesten trekken. En Barbara Bush is overleden. De voormalige first lady van de Verenigde Staten was al een tijd ziek. Barbara was de vrouw van George Bush, die president van Amerika was van 1989 tot 1993. En in 2001 werd haar zoon president. Barbara Bush is 92 jaar geworden. Het weer volop zon. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee. En landinwaarts kan het met 26 graden lokaal zomers warm worden. Op de stranden kan het wat kouder zijn door een koele zeewind.